uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zee niet ver van het toeristeneiland Sakintos. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen... en hoeveel schade de beving heeft aangericht. Sakintos heeft vaker te maken gehad met zware aardbevingen. Daarom gelden er strenge bouwvoorschriften op het eiland. De hoge flux kernreactor in Petten is uitgeschakeld na een lekkage... Radioactief verontreinigd koelwater was terechtgekomen in een kruipruimte. Direct nadat het lek was ontdekt is de reactor afgeschakeld. Daarna is de lekkage verholpen. Volgens de exploitant is er geen gevaar voor de omgeving. Wel wordt het grondwater in de buurt de komende tijd goed in de gaten gehouden. Wat de lekkage heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Android-bedenker Andy Rubin moest vertrekken bij Google vanwege seksueel misbruik. Dat meldt de New York Times. Techbedrijf Google vond de aantijgingen geloofwaardig... en stuurde aan op Rubens vertrek, maar zweeg over de affaire. De topman kreeg 90 miljoen dollar mee. Ruben had een buitenechtelijke relatie. De vrouw zegt dat hij haar dwong tot seks in een hotelkamer in 2013. Daarop verbrak ze de relatie, al dus de New York Times. Volgens de krant heeft Google meer gevallen van seksueel wangedrag verzwegen. De patiëntenzorg bij de failliete ziekenhuizen MC Slotenvaart en de MC IJsselmeer ziekenhuizen kan veilig worden afgebouwd. Dat schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. De curatoren van de ziekenhuizen hebben daar afspraken over gemaakt... met de zorgverzekeraars. Het UWV e neemt de salarisbetalingen van het personeel in loondienst over. Komende ochtend begint het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... met het verhuizen van alle patiënten. Voor drie uur middags moeten de patiënten een bed in een ander ziekenhuis hebben. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er soms wat lichte regen of motregen.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 106.9 ZFN Window, it's a brand new day. Summer's here, gonna throw my away. get your Ray-Bans on, feeling hot and good to go. Yeah. here, gonna throw my cares away. Call my girls, gonna be with you in ten.